Citydijkers met het NOS-journaal. Noord-Korea zegt een nieuw type wapen te hebben getest. Volgens het staatspersbureau moet die de inzet van zogeheten tactische kernwapens efficiënter maken. Wanneer de wapentest is uitgevoerd en om wat voor wapen het precies gaat, is niet vermeld. Wel zou de test succesvol zijn verlopen. Volgens een wapendeskundige gaat het waarschijnlijk om een ballistische raket voor korte afstanden... Zuid-Korea zegt gisteravond laat twee projectielen vanuit Noord-Korea te hebben gezien. Ze legden zo'n 110 kilometer af en bereikten een hoogte van 25 kilometer. De laatste kolonne van het Nederlandse Patriot luchtverdedigingssysteem is aangekomen in Slowakije. Het konvooi arriveerde rond middernacht op zijn bestemming. Twee andere konvooien waren eerder op de dag al aangekomen. De 150 Nederlandse militairen vertrokken donderdag met het Patriot-systeem naar Slowakije. De eenheid gaat daar een deel van de oostflank van de NAVO beschermen en bewaken. Vier voertuigen van de Nederlandse kolonne botsten gisteren op elkaar in Tsjechië door slecht weer. Die werden, worden nog vervangen door ander materieel uit Nederland. Volgens Oekraïne zijn gisteren 1449 mensen geëvacueerd via afgesproken vluchtroutes, zogenoemde humanitaire corridors. De meerderheid is met eigen vervoer naar de stad Zaporizhia gevlucht in het zuidoosten van Oekraïne. 170 van hen komen uit de belegerde stad Mariupol. Anderen komen uit andere steden in het zuidoosten, als Berdjansk en Melitopol. Ook zijn 68 mensen uit het oosten geëvacueerd, volgens Oekraïne, ondanks constante beschietingen. In de regio Rotterdam zijn bij twee steekpartijen twee mensen gewond geraakt. In Vlaardingen raakte een vrouw gewond. Ze moest met spoed naar het ziekenhuis. De politie heeft nog niemand gearresteerd. In Rotterdam raakte even na middernacht een man gewond bij een steekpartij in een woning. Vier mannen die in het huis waren zijn opgepakt. Het weer, het is vannacht helder en het koelt flink af. In het binnenland tot rond het vriespunt.